Veel toeristen zouden alleen maar naar Amsterdam komen voor een jonko... en niet voor het Rijksmuseum of een rondvaart. Door de koffieshopdeuren voor hen te sluiten... zou het meteen een stuk rustiger worden, denkt de gemeente. Dan kan het aantal koffieshops ook naar beneden. Nu telt Amsterdam er nog meer dan 150. Als de plannen doorgaan zijn het er straks nog maar 70. Duizenden mensen hebben geklaagd over vakantievouchers. Door corona ging hun vliegreis vorig jaar niet door. En nu zitten ze nog steeds met de ellende, vertellen ze aan de Consumentenbond. De meeste klachten gaan over losse vliegtickets. En dan vooral over de trage terugbetaling bij annulering van de vlucht door de luchtvaartmaatschappij. Anderen zitten met een tegoedbon die ze niet kunnen omwisselen. Of het lukt ze maar niet om de site waar ze hun ticket boekten te bereiken. Bij een meldpunt van de Consumentenbond kwamen in drie weken tijd ruim 2000 klachten binnen. Het Rode Kruis wil dat de noodopvang voor dak- en thuislozen langer open blijft. Sinds de coronacrisis melden zich daar steeds meer mensen. Na de winter zouden de opvangplekken weer dichtgaan. Maar wat het Rode Kruis betreft wordt dat verlengd tot april. Ajax heeft er een spits bij. De club telt een recordbedrag van 22,5 miljoen euro neer voor Sebastian Haller. Nog nooit eerder werd er in Nederland zoveel betaald voor een speler. Als het even mee zit, speelt Haller overmorgen al mee tegen PSV. I hope I will be there and als uh, if I'm here, I just hope to te uh, to score and and win the game. That will be the the, the dream and the perfect start for mijn uh, for my new adventure in, in Ajax. Het weer in het zuiden regent het nog. In Zuid-Limburg ligt sneeuw. De regen trekt vanmiddag weg, dan breekt de zon door. Dit weekend een mix van zon en wolken en dan gaat of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Meet at the bar. Me and my girls doing it big. We pop off. Yeah. Girls, you got you all caught out there. It's love. yes, we do. Everything about you, girls are talking. yeah. Because the girls are talking.